Renate Kok met het NOS-journaal. Minister Grappenhaus maakt zich zorgen over het aantal politieonderzoeken... dat blijft liggen vanwege een personeelstekort. Gisteren werd bekend dat de politie dit jaar 16.000 onderzoeken heeft stopgezet... omdat er niet genoeg rechercheurs beschikbaar zijn. Het gaat om bijvoorbeeld om inbraken en fietsdiefstallen. De minister wilde dat het aantal naar beneden gaat. Hij reageerde op vragen van geschrokken Kamerleden. Duitsland is solidair met Oekraïne, maar zal dat land geen militaire bijstand verlenen. Dat zegt de Duitse bondskanselier Merkel. De Oekraïnische president Poroshenko had een oproep gedaan aan NAVO-landen... om marineschepen naar de zee van Azov te sturen. Ze zouden Oekraïne, dat geen NAVO-lid is, moeten bijstaan... en beschermen in het opgeleide conflict met Rusland. Zondag namen de Russen drie Oekraïnische schepen in beslag. Duitsland zegt de zorgen van Oekraïne te begrijpen... maar wil niet dat het conflict militariseert. Gemeente, provincies, de Rijksoverheid en de recreatiebranche gaan samenwerken om vakantieparken aan te pakken waar mensen permanent wonen, waar dat niet is toegestaan. Op sommige parken leidt de permanente bewoning tot criminaliteit en overlast. Gemeenten gaan de komende tijd de vakantieparken en hun bewoners in beeld brengen. Zo moet duidelijk worden waarom ze daar wonen en wat een alternatief zou kunnen zijn. De twee voetgangers die gisteravond ernstig gewond raakten bij een brug in Zaandam... zijn van het bewegende deel van de weg bij de brug gevallen. De man van 77 viel daarbij in het water. Een vrouw van 78 kwam op het vaste deel van de brug terecht. Ze zijn beide zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht... maar zijn nog wel aanspreekbaar. Het weer is bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of motregen. Bij een stevige zuidenwind wordt het 10 eh, of 11 graden. Vanavond en vannacht trekt de regen oostwaarts weg. Morgen is er dan zo nu en dan zon.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 ook maar richting Diemen tussen Aalsmeer en Knopend Hodendrecht... vijf minuten vertraging. Dat was een ongeluk. En door een spoedreparatie op de A10 de ring Amsterdam... tussen Amsterdam over Amstel en Knopende Nieuwe Meer... een half uur vertraging. Bij Knopende Nieuwe Meer zijn twee rijstroken dicht...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 En sluit vandaag nog de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering af. Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 En we hebben de favoriete LP Simple Man van onze nachtegaal Linda Ronstadt. En verder nog heel veel lekkere muziek, dus geniet ervan het komende uur. Veel plezier. was dit eh, Jerry Lee Lewis en dat werd uitgebracht in 1979. En dat nummer heette natuurlijk Good Rockin' Tonight. En we begonnen met Huey Lewis in the News... met The Power of Love uit 1985. En die groep die had in Amerika 12 top 10 hits in de jaren 80. En wij moesten het doen met twee top 10 hits voor die mannen. Stuck With You en eh, The Power of Love. Eh, we gaan luisteren naar Elton John. Sacrifice uit 1990. Geweldige muziek maakte die man toch altijd. Hij maakte trouwens de muziek en Bertie Taupin die zorgde voor de teksten. Dit was Sacrifice. Hier zijn de Hollies. I should be better off without you Take a pride in making me blue. thank you top 100 is uit 1971. Exception and Peace Planet. Maar als je die muziek zo hoort... dan had hier natuurlijk ook gewoon vandaag voor het eerst uitgebracht eh, eh, kunnen worden. Ja, ja toch? Zo, zo goed klinkt het. Hans, ja toch? Vind ik ook. Eh, <laughs> hij weet echt niet waar ik het over heb. <laughs> we gaan luisteren naar de Supremes en Stone Love. Stone Love dit waren de Supremes met uh, eh, Stone Love, Cold Love wou ik zeggen, Stone Love. En dan is het nu tijd voor de Elvis single. Hij komt uit 1960 en hij is bekend onder een aantal uitvoeringen. Are You Lonesome Tonight? En daar heb je bijvoorbeeld ook de, uit, eh, de uitvoering waarin hij heel erg hard moet lachen. Die vind ik wel aardig, maar niet geschikt voor vandaag. We nemen gewoon de originele single-uitvoering... Are You Lonesome Tonight? En de B-kant, I Gotta Know... Dat was voor Cliff Richard ook aanleiding om dat nummer op te nemen. Eh, dus niet zomaar een B-kantje. Het was gewoon een goed nummer. Are You Lonesome Tonight? I Gotta Know. Hier is Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a brighter summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came Act Two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies and they go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if he won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I gotta know I gotta know, gotta know. Are You Lonesome Tonight And I Gotta Know... dat was de Elvis Presley single voor deze week. Volgende week Surrender en Lonely Man. Hier is André Brasseur. minder bekend nummer van eh, Fats Domino, When I See You in 1957, maar gewoon een lekker Fats nummer. Eh, we gaan nu naar de jaren 80. Nee, sterker nog, 1979. Eh, want toen hadden, had de politie ook al hits natuurlijk, jaren 70. Message in a Bottle. net als hij, heel terecht... een berichtje in een flesje. En zo is het Message in a Bottle van de Police uit 1979. En dan is het nu tijd voor onze favoriete LP van de week. En dat is de LP Simple Dreams van Linda Ronstadt uit 1977. De producer was Peter Asher. En die kennen we natuurlijk nog van het duo Peter en Gordon. Je gaat drie nummers horen van Linda Ronstadt. En als ze voorbij zijn gekomen, zeg ik wat je hebt gehoord. Veel plezier. What if I fall in love with you? Just like normal people do. Well, maybe I'd kill you, or maybe I'd be true. When I go down to get a job sometime, it seems people. it's only brought me pain. For the only man I ever loved has gone on the morning train. I never. niet mooi was. Linda Ronstadt van het album Simple Dreams uit 1977. En je hoorde achtereenvolgens Simple Man, Simple Dream, I Never Will Marry and Maybe I'm Right. We gaan luisteren naar Dave Mason met Crying, Waiting, Hoping. Is Mason, Crying, Waiting, Hoping. En een top 100 hit, nee, dat is een andere, uit 1975. Van het album Split Console. Eh, nee, Split Coconut. Het is eh, tijd dat het eh, programma aan het einde komt... want ik ga nou helemaal fouten maken. Dat is niet de bedoeling. We gaan luisteren naar een top 100 hit uit 1982. Hier is Nicole, Ein bisschen Frieden. bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Träumen und dass die Menschen nicht so oft weinen.